Like something of a poster. It's a dime they say. It's a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like.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 Marion Koekoek met het NOS Journaal. Jean-Marie Le Pen doet in 2012 niet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De 81-jarige leider van de extreemrechtse partij Front National vindt het tijd om te stoppen. Hij deed vijf keer mee aan de presidentsverkiezingen. In 2002 kreeg Le Pen zoveel stemmen dat hij in de tweede ronde van de verkiezingen de uitdager was van voormalig president Jacques Chirac. Het is nog niet bekend wie Le Pen moet opvolgen. Front National werd in 1972 door Le Pen opgericht en wil vooral het aantal immigranten drastisch terugdringen. De partij deed het onlangs nog goed bij regionale verkiezingen in Frankrijk. Het 15-jarige meisje uit Zoetermeer dat sinds donderdagavond was vermist is terecht. Het meisje Sherry Zondervand werd gisteren tegen haar wil door haar ex-vriend meegenomen toen ze met twee vriendinnen door het centrum van Soetermeer liep. Gisteravond werd ze rond half tien gevonden in een hotel in Scheveningen. Haar 18-jarige ex-vriend was bij haar. Hij is opgepakt en wordt morgen verhoord. Volgens de politie maakt het ontvoerde meisje het goed. Griekenland komt in steeds grotere financiële problemen kredietbeoordelaar Fitch heeft zijn waardering van Griekenland verlaagd. Daardoor wordt het moeilijker voor het land om leningen te herfinancieren... zodat er een hogere rente betaald moet worden. De afgelopen dagen is de rente voor Griekse staatsleningen gestegen naar ruim 7 procent. Nederland betaalt naar 3 procent. De eurolanden hebben opnieuw gezegd dat ze klaarstaan om Griekenland te helpen. Volgens de Franse president Sarkozy ligt er een noodplan dat elk moment gebruikt kan worden de eh, EU hoopt met die woorden de onrust weg te nemen in de financiële wereld. Dan nog het weer. Vannacht is het helder. Het voelt achter 3 graden met kans op kortstaande grond.